uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Voetbalstadions in Nederland moeten beter worden gecontroleerd op veiligheid. Dat adviseerde een onderzoeksteam van de overheid drie jaar geleden al. Maar zowel de overheid als de KNVB zouden daar tot nu toe niets mee hebben gedaan. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat voetbalstadions wel ieder jaar worden gecontroleerd... maar per stadion gaat dat op een andere manier. Onderzoekers pleiten voor aparte richtlijnen en zelfs een opleiding voor controleurs... Zaterdag stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek begonnen. De renovatie van de Wantijbrug tussen Dordrecht en Papendrecht loopt opnieuw vertraging op. De werkzaamheden zijn opgeschort omdat onder meer het Albert Zwijtser ziekenhuis te slecht bereikbaar zou zijn voor de hulpdiensten. Oorspronkelijk zouden de herstelwerkzaamheden al bijna klaar moeten zijn. Nu is dat over maximaal twee jaar. De brug uit 1970 kampt met metaalmoeheid en is toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat zegt dat de veiligheid van de brug niet in het geding is nu het werk is uitgesteld. Ruim 300.000 inwoners van het Japanse eiland Shikoku wordt geadviseerd om hun huizen te verlaten vanwege een tropische storm. Die komt naar verwachting morgenochtend aan land. De krachtige storm gaat volgens de Japanse weerdienst gepaard met windstoten van 140 km per uur. Er kan in 24 uur tijd een meter regen vallen op Shikoku. De politie in Amsterdam gaat onderzoeken wie binnen het korps informatie heeft gelekt... over de arrestatie van de zoon van burgemeester Halsema. De jongen van 15 werd vorige maand opgepakt voor het bezit van een nepwapen... nadat hij met een vriend een verlaten woonboot had betreden. De meeste partijen in de Amsterdamse gemeenteraad beschouwen het als een privé-kwestie. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en vanavond valt verspreid over het land regen. Het is een graad of 21.